Dat is voor deze landen een stap in de richting van nauwere relaties met de Europese Unie. Als de EU-landen en het Europarlement ermee instemmen, kan de visumplicht eind dit jaar worden afgeschaft. Volgens Eurocommissaris Malmström is de grenscontrole in beide landen sterk verbeterd, maar moeten ze nog wel meer doen aan het bestrijden van corruptie en de georganiseerde misdaad. Zowel Bosnië als Albanië is het lidmaatschap van de EU beloofd, maar wanneer ze dat krijgen is onduidelijk. Veel EU-landen willen geen zwakke economieën binnenhalen en bovendien zijn ze bang voor een sterke toename van drugsmokkel. De belangrijkste Europese beurzen hebben voor de tweede dag op rij winst geboekt. De AEX sloot 2,9% hoger en de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zaten daar nog enkele tienden van een procent boven. De stijging kwam vooral door de opluchting over de Chinese ontkenning dat het land Europese staatsobligaties wil verkopen. De eerste slachtoffers van de vliegramp bij Tripoli zijn geïdentificeerd. Hoeveel het er zijn, wil het landelijk team forensische opsporing niet zeggen. Op korte termijn zullen vermoedelijk meer slachtoffers worden geïdentificeerd, maar het team durft niet te voorspellen wanneer het werk klaar is. Bij de crash kwamen twee weken geleden 103 mensen om. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is niet te spreken over de veroordeling van een homopaar in Malawi. Twee mannen kregen daar vorige week een gevangenisstraf opgelegd van 14 jaar... wegens grove obsceniteit en onnatuurlijke daden. Ze waren gearresteerd toen ze hun verloving vierden. In een reactie op vragen van Zuid-Afrikaanse parlementariërs zei Zuma dat hij de uitspraak van de rechter in Malawi afwijst. Homoseksualiteit is in de meeste Afrikaanse landen verboden. Zuid-Afrika is een uitzondering.